en hebben de Egyptische regering gevraagd rekening te houden met de wensen van de bevolking. De stroomstoring in Utrecht is grotendeels voorbij. De wijken Lunetten, Hoograven en Tolsteeg werden vannacht getroffen door een stroomstoring. En ook op delen van de snelwegen A12, A27 en A28 bij Utrecht viel het licht uit. Toen geprobeerd werd het probleem op te lossen, viel ook in Nieuwegein de stroom uit. En daar werd de stroom snel hersteld, maar in Utrecht lukte dat niet. En daar zitten nog altijd een paar honderd huishoudens zonder stroom. Het weer in het zuidoosten komt nevel en mist voor.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 Stel maar mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> mind. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.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 In het verdrag staat dat Rusland en de VS allebei maximaal 1550 kernkoppen mogen hebben. Dat zijn er nu nog 2000. Het is voor het eerst sinds 10 jaar dat de twee landen nieuwe afspraken maken over het verminderen van de aantallen strategische kernwapens. In de VS was het startverdrag al goedgekeurd. Naar verwachting gaat het over een paar weken in kabinet legt de salarissen van bestuurders in het onderwijs aan banden. Inkomens die uitkomen boven het maximum van ruim 223.000 euro worden bevroren. Dat is 130% van de ministersalaris. De norm geldt niet alleen voor nieuwe benoemingen, maar ook voor bestuurders die worden herbenoemd. Maatregel volgt op een onderzoek naar topinkomens in het onderwijs. Daaruit bleek dat vooral in het hoger onderwijs de salarissen soms flink hoger zijn dan de norm is. In Almere heeft de politie een 64-jarige leraar van een basisschool gearresteerd voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man werkte een dag per week op een Montessori-school. Van andere verdenkingen, zoals misbruik van kinderen, is geen sprake.